Daarna moet elke vijf jaar bekeken worden of die verder moet stijgen met de gemiddelde levensverwachting. Eerder stoppen blijft mogelijk, maar wie op zijn 65 e stopt, levert 6,5% van zijn AOW en pensioen in. Ook in het derde grote lijsttrekkersdebat ging een groot deel van de discussie over de woningmarkt. D66-voorman Pechtold zei dat hij niet meedoet aan een kabinet dat weigert de woningmarkt te hervormen. Dat is voor hem een breekpunt. VVD-leider Rutte beloofde nog eens dat er niets verandert aan de hypotheekrenteaftrek als de VVD regeert. Maar hij wil het geen breekpunt noemen en dat is het wel voor het CDA. Voor een meerderheid van de woningbezitters is beperking van de hypotheekrenteaftrek geen taboe. Ze zien liever dat daarop wordt bespaard dan op zaken als AOW, uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid op straat. Dat is de uitkomst van een peiling van de vereniging Eigen Huis. De douane en de FIOD hebben vorig jaar 210 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De vangst was opnieuw groter dan in voorgaande jaren. Dat schrijft demissionair minister De Jager van Financiën aan de Tweede Kamer. Een groot deel was bedoeld voor doorvoer naar Groot-Brittannië. De jager wil dat Europese landen beter gaan samenwerken in de strijd tegen de sigarettensmokkel. De poging van BP om de lekkende oliebron in de Golf van Mexico te dichten verloopt volgens plan. Een woordvoerder van de oliemaatschappij is optimistisch over deze topkill-methode.